Jeroen met het NRS Journaal. Door bosbranden ten oosten van de stad die zijn het voorzorg ontruimd. De gasten worden onder meer opgevangen in sporthallen. De brand brak gisteravond uit in een bos met veel naaldbomen. Spaanse autoriteiten vermoeden dat de brand is aangestoken. In Istanbul is een Nederlandse cameraman opgepakt. Hij was aan het filmen tijdens de Gay Pride in de Turkse stad. Volgens NOS-correspondent Lucas Waagmeester, die erbij was toen hij werd aangehouden, filmde de cameraman hoe deelnemers van de Pride werden gearresteerd. De Gay Pride in Istanbul is voor het derde jaar op rij verboden, volgens de autoriteiten om veiligheidsredenen. Desondanks gingen op verschillende plekken in Istanbul mensen de straat op. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat de consul-generaal in Turkije de zaak momenteel uitzoekt en in contact probeert te komen met de cameraman. Bij een ongeluk op de A2 ter hoogte van Maasbracht zijn vijf mensen gewond geraakt, van wie drie ernstig. Er waren een auto en twee motoren betrokken bij het ongeluk. In de auto zaten een man en een kind, ze raakten allebei zwaar gewond. En ook de motorrijders, twee bestuurders en een passagier, raakten gewond, van wie eentje ernstig. Vanwege het ongeluk is de A2 richting Maastricht tussen Graten en Sint-Joost een paar uur lang dicht geweest. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden is van Amsterdam naar Rotterdam gezwommen. Een afstand van zo'n 80 kilometer. Door de flinke tegenwind heeft hij er bijna 24 uur over gedaan. Hij vertrok gisteren om 7 uur s avonds en kwam vanavond om half 7 aan. Met zijn zwemactie heeft hij ruim 6000 euro opgehaald voor kinderen met luchtwegproblemen. Het weer tot besluit. Vanuit het westen gaat het weer regenen. Maar in de loop van de nacht trekt die regen ook weer weg. Morgen begint de dag grijs. Maar later blijft het op de meeste plaatsen droog. En schijnt de zon af en toe. Het wordt tussen de 17 en de 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1234 uur 2 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek op je eigen lokale radio. Twee nieuwe werkjes, daar gaan we mee beginnen. De eerste is van Ken Alexon, Earth, Ocean, Sky. Dat is zijn album. De beste man heeft al vele, vele albums gemaakt met bijzondere cd-covers. Soms heel simpel, maar vaak ook wel heel kleurrijk. Ja, dat spreekt toch altijd wel weer aan. Tweede nieuwe album is van eh, Gina Liné. Of Linné, even kijken. Oh nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Forrest Smithson. Dat is zijn nieuwe album.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 I am an Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross. If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com.